En daarop besloot ze om op te stappen. Al gaat Kaag wel gewoon door met de formatie, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Kaag is in maart bij de Tweede Kamerverkiezingen gekozen als nummer 1 van D66. En dat blijft ook gewoon zo. Dus ehm, waarschijnlijk zal ze in de Kamerbankjes gaan zitten als fractievoorzitter van D66. En zal dan vanuit daar ook eh, de onderhandelingen over een eh, kabinet weer gaan voeren. Ook minister Bijleveld van Defensie kreeg een motie van afkeuring. Zij blijft wel op haar plek zitten. Allereerst wil ik zeggen dat het natuurlijk een persoonlijke afweging is eh, van eh, mevrouw Kaag die ik eh, respecteer. En zoals u weet heb ik een andere persoonlijke afweging gemaakt. En ik vind het heel jammer dat zij in die zin vertrekt. In Italië moeten alle werkenden over een maand verplicht een coronapas hebben. Daarmee wil de regering mensen aanmoedigen om een coronaprik te halen. Op dit moment is 65% van de Italianen volledig gevaccineerd. Werknemers zonder coronapas lopen het risico geschorst te worden of geen salaris te krijgen. En zo in de nazomer moet je er nog niet aan denken, kou en ijs. Maar dat doen de mannen van het Nederlandse Bobsleepteam in Emmen wel. Slechts één van de mannen heeft ervaring. De andere drie zijn er kort geleden bijgekomen. Ik weet totaal niet of ik het leuk ga vinden. Ze krijgen al kleine vlindertjes in mijn buik van angst en plezier een beetje samen. Dus ehm, ja, dat is vooral spannend. Het team heeft nog een aantal weken om zich klaar te stomen voor de Europa Cup in Noorwegen in november. En dat doen ze op de atletiekbaan. Het is een beetje een gekke combinatie. We hebben natuurlijk in Nederland geen eigen baan, eh, weinig faciliteiten. Dus dat maakt het uitdagend. Het enige wat we hier kunnen doen is eh, het karretje duwen, eh, sprinttraining en krachttraining doen. En dan eh, aan de baan moeten we het ervaren hoe de, hoe de jongens het vinden. Doel van de mannen de Olympische Winterspelen in 2026. Het zijn nog vijf lange jaren en er kan nog veel gebeuren. En ik denk wel dat we deze winter met dit team kunnen we hele mooie dingen laten zien. En dan nog het weer. Het blijft vanavond en vannacht zo goed als droog. Morgen eerst mistig, later zon, hier en daar een buitje en zo'n 21 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zandvoort. Een zomerhit.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 She's a midnight rider on a shooting star, makes the whole world ring like a big guitar. Well, she flagged me down with the devil toen moest je even wachten op de klap. Hartelijk welkom, we zijn er weer. Radio vrienden en vriendinnen, dit is weer de Nashville Radio Show. Twee uur lang country, folk, bluegrass en Americana. En natuurlijk weer heel veel leuke dingen. Iedereen van harte welkom. Koop het naar je zin hebt. Ik heb dat sowieso. We openen de show met Black Hawk en Big Guitar. En nu is het tijd voor eh, Bluegrass. Dit is Colebrook Road en Mountainside. Can you walk across the Mountains? just to see what's on the other side? Or can you wade through the rushing water just to cross that river wide and find peace of mind? morning light anew To thine own self true Can you walk across Blue Ridge Mountains Just to see what's on the other side Can you wade through the rushing water Just across that river wide What you know come and go Like rain and snow see what's on the other side. Can you wade through the rushing water just across that river wide? uit Amerika. Colebrook Road en Mountainside Bluegrass hier bij de National Radio Show mag natuurlijk nooit ontbreken. Net als onze digitale brievenbus waar we nu voor de eerste keer naartoe gaan. We kregen muziek uitgestuurd, eh, uitgestuurd opgestuurd vanuit Amerika. De nieuwste single van Sarah Hobbs en die heet Black Bayou. Black Bayou. 2018 bracht ze haar eerste album Texas Made uit. En dan kun je al raden waar ze vandaan komt. Inderdaad, Texas. En dit was haar nieuwste single Sarah Hobbs en Black Bayou. En voor nieuwe muziek gaan we weer even wat verder terug in de tijd. We gaan naar 1980 naar een van de meest bekende nummers van deze zanger. Die al een carrière in de countrymuziek heeft sinds 1963. Over wie heb ik het? Over Ronnie Milsap. En dit is Smoky Mountain Rain. I away from L.A. back to Knoxville Found out those bright lights ain't where I belong From a phone booth in the rain I called to tell her I've had a change of dreams, I'm coming home But tears filled my eyes when I found out she was gone Bird. don't Think he'd understand. And if you tell my heart, my achy breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Yeah. had je de stoelen en de tafel aan de kant... om te line dansen op Achy Breaky Heart van Billy Ray Cyrus. We gaan verder met muziek van Erin Endelin. Dat is een zangeres die ik sinds haar album Faulkner County al erg volg. Als ik je vertel dat er al eh, artiesten zijn zoals een Alan Jackson... en bijvoorbeeld ook een Reba McIntyre die nummers van haar opgenomen hebben. Ze al heel vaak op het eh, podium van de Grand Ole Opry heeft gestaan... en ze nog steeds niet tot een van de grootste wordt gerekend. Ja, ik vraag het me af. Ze heeft een nieuwe single uit. Dit is If I'm Not In Hell. Breakfast table Two fingers whiskey I've never felt this empty In the middle of the day Sign in the front yard Says it's all for sale And if I'm not desire dit was If I'm Not In Hell. We hebben een kerstverse maandartiest. De hele maand september ga je verder muziek horen van deze meneer. En wie is dat? Trace Atkins. Oftewel Tracy Darnell Atkins. In 1996 debuteerde hij met dit nummer. En er zouden veel hits volgen. Hij schreef zelf mee aan dit nummer. En dit is There's a Girl in Texas. Dit is de Nashville maandartiest. When I rode out of Dallas... chasing down a dream. I thought I knew what I was looking for. But the neon lights have blinded me till I'm lost in Tennessee. Not sure I know who I am anymore. But there's a girl in Texas. There's a girl in Texas that does. naar Nashville met Astrid van der Kaai. Nederland van Nina Lin. Toen ze de muziek van Taylor Swift hoorden, wisten het zeker. Muziek was het doel. Nina leerde zichzelf gitaar spelen en ze begon met het schrijven van liedjes met naast Taylor Swift inspiratiebronnen als de Dixie Chicks, Alison Krauss en Casey Musgraves. Haar nieuwe album Hummingbird is uit en er is een nieuwe single waar je dus net naar luisterde.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 Talk through heartbreaks over bottles of wine. Friends forever is what we swore. But I don't think of us like that no more. there's no turning back. I can't explain what I felt inside, I just know it took me van Robert Weston. En die heet When You Came In. Ik heb wat met nasale stemmen. En zeker de, de, de zuidelijke nasale stemmen. En een van de drie dames die je zo gaat horen... heeft er eentje die heel duidelijk is. De Pistol Annies. Waar natuurlijk ook Miranda Lambert in zong. Dit is Trailer for Rent. veel gezegd. Is die nasaal, die stem, en is die opmerkelijk en mooi. De Pistol met Trailer for Rent. En we gaan nu even zwijmelen. En dat doen we met Just Turner en Your Man. En daarnaast tijd voor het Spotlight album. Turn the lights down low and Put some music on that's soft and slow Baby, we ain't got no place to go I hope you understand I've been thinking about this all day long Never felt a feeling quite this strong I can't believe how much it turns me on Justin be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow Baby, we ain't got no place to go I hope you understand I've been thinking about this all day long Never felt a feeling quite this strong I can't believe how much it turns me on Just to be your man to Lock the door and turn the lights down low Put some music on it's soft and slow Baby, we ain't got no place to go I hope you understand I've been thinking about this all day long Never felt a feeling that was quite this strong can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Als ik dit nummer hoor, moet ik steeds weer denken aan de auditie van Scotty McCreery bij American Idol. Hij zong dit nummer en eh, ja, de, de weg voor, de, voor hem in de country muziek zou vanaf dat moment helemaal gelegd zijn. We gaan naar het Spotlight album 2021, dus dit jaar recent uitgebracht. Het album The Girls Are Back in Town van Chappelle Hart. De zusjes Danica en Devon Hart en nichtje Treya Swindle brachten in 2014 hun eerste plaat uit. Countrymuziek muziek waarin je de invloeden van George Strait, Kenny Rogers en Gretchen Wilson terug kunt horen. En nu is er dus een nieuw album waar je dus nu twee nummers van gaat horen. Eerst For Mississippi en daarna Jackie Song. Dit is het Nashville Spotlight Album. song eerste twee nummers van het Spotlight-album. The Girls Are Back in Town van Chapel Hart. En in de tweede uur natuurlijk nog twee nummers van dit album. We gaan naar 1974 voor een van de grootste hits van Freddy Fender. Toch was hij niet de eerste die dit nummer opnam. Het was namelijk Doe die die in 1967 dit nummer voor het eerst uitbracht. Er zijn natuurlijk nog veel meer verschillende versies van dit nummer, maar deze is toch de mooiste.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 blijft Freddy Fender and Before the Next Teardrop. vallen 1974. En de volgende plaat is drie jaar ouder 1971. Een nummer dat door diverse artiesten is opgenomen. Er is een versie van John Bias en misschien wel de bekendste versie. Maar Johnny Cash waagde zich ook aan het nummer, maar ook John Denver en vele anderen. In 1969 was het de band die het voor het eerst opnam. Maar dit nummer is volgens mij de grootste hits van Earl Thomas Conley. The Night They Drove All Dixie Down. Virgil Kane is my name. in the winter of 65. And one day she said to me. Hollywood to Hollywood Nashville Radio Show. You're wearing your dress is way too high. It's reported you've been drinking and are running around with men and going wild.